Jobboots met het NOS Journaal. Van Libische bedrijven in Nederland 3 miljard euro aan banktegoeden bevroren. De rekeningen van Libische staatsbedrijven en van mensen in de omgeving van Gaddafi worden volgens internationale afspraken geblokkeerd. Het is onbekend om hoeveel bedrijven het precies gaat. Het bedrag van 3,1 miljard is erg groot in vergelijking met de sancties die Nederland eerder heeft ingesteld tegen landen als Irak en Iran. Daarbij gaat het meestal over enkele miljoenen. President Assad heeft voor het eerst sinds het begin van de onrust in Syrië zijn volk toegesproken. Hij noemde de protesten van de afgelopen weken een test voor het land. De meeste demonstranten zijn volgens Assad samenzweerders die Syrië te gronden willen richten. Hij zei dat hervormingen nodig zijn, maar hij wil niet toegeven aan de druk van de protesten. Bij het parlementsgebouw in Damascus verzamelden zich tijdens de toespraak honderden aanhangers van Assad. Ze riepen dat ze hun leven willen geven voor hun president. Een man van 37 uit Leeuwarden is aangehouden op verdenking van diefstal uit ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Volgens de politie heeft hij honderden portemonnees, damestassen en rijbewijzen buitgemaakt. De man sloeg zijn slag in heel Friesland, waarbij hij zich in tehuizen voordeed als familielid van bewoners of zieken. Afgelopen vrijdag werd hij opgepakt nadat personeel van een verzorgingshuis in Heerenveen hem had herkend van een eerdere diefstal. In Utrecht zijn een vrouw en haar vriend aangehouden in verband met de dood van het driejarig zoontje van de vrouw. Uit sectie is gebleken dat de peuter afgelopen zondag geen natuurlijke dood is gestorven. In december was de kinderbescherming gewaarschuwd over het gezin en sindsdien waren er een paar keer hulpverleners langs geweest bij de vrouw van 25 en haar vriend van 27.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 See, it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. So you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition. And you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me Picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our life forces and now we're unified. I thought that we would just be friends.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 Ik heb getwijfeld over België. the Italiaanse premier Berlusconi heeft een bezoek gebracht aan het eiland Lampedusa. Dat is de afgelopen week overspoeld door vluchtelingen uit Noord-Afrika.